spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bijgeluk een voertuig van de wegwerkers tegen het portaal gereden. Een van de wegwerkers is aangehouden. In het zuidoosten van Nigeria zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een kerk instortte. Volgens een ziekenhuisdirecteur zijn er zeker 160 doden. In een kerk zou een geestelijke tot bisschop worden gewijd. De afgelopen tijd werd er hard gewerkt om het kerkgebouw in verband met die wijding op tijd af te bouwen. De Nigeriaanse overheid bekijkt of er bouwvoorschriften zijn overtreden. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Gentiloni, wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van het land. Hij volgt Matteo Renzi op, die vorige week aftrad nadat kiezers in een referendum zijn hervormingsvoorstellen hadden afgewezen. Gentiloni gaat om half één naar president Mattarella. Die zal hem vragen om een nieuw kabinet te formeren. Het is de bedoeling dat er uiterlijk in juni weer verkiezingen zijn in Italië. Het dodental van de bomaanslag in Istanbul is opgelopen naar 38. Onder de doden zijn 30 politiemensen, 155 mensen raakten gewond. Twee bommen ontploften gisteravond vlak na elkaar in de buurt van het stadion van voetbalclub Besiktas. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar Turkije gaat ervan uit dat hij het werk is van de Koerdische PKK. Er zijn 13 mensen opgepakt. In het land is een dag van rouw afgekondigd. Dan nog het weer, droog en af en toe zon, in het noorden meer bewolking en soms een bui. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.